Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeester Abu Talib wil dat Rotterdammers die meer weten over de explosies in de stad zich snel melden. De stad wordt geterroriseerd door aanslagen met brandbommen. Afgelopen nacht was het raak bij een koffieshop. Daar werd de gevel vernield door een ontploffing. Volgens Abu Taleb komt er weinig informatie vanuit buurtbewoners. Dat eh, bemoeilijkt uiteindelijk het recherchewerk. Eh, de rest de politie alleen maar de moeilijke methode voor onderzoek eh, over... om te proberen achter te komen, om de angel eruit te halen. En dat valt me ook tegen dat ook de mensen die iets zouden weten op straat... of in de buurt daar ook zo weinig over, over melden. En dat zou ook wel eens met angst te maken kunnen hebben. Abu Taleb benadrukt dat mensen zich ook anoniem kunnen melden bij de politie. Bij 40.000 mensen is het vandaag gelukt om een stapbudget aan te vragen. Daarmee krijg je 1000 euro om een cursus of opleiding te volgen. Binnen drie uur was de pot met geld al leeg. Volgend jaar wordt het stapbudget trouwens afgeschaft, omdat het kabinet wil bezuinigen. In Mexico vecht yoga-docente Denise nog altijd voor haar leven na een detox die ze deed. Daarbij zou ze dagelijks 2 liter lauw water met zout hebben gedronken op een lege maag. En daarna wordt dat uitgebraakt om giftige stoffen uit je lijf te werken. De detox wekt verbazing bij experts die zeggen dat het lichaam prima in staat is om zichzelf te ontgiften. Deze arts van het Amsterdam UMC legt uit hoe het lichaam dat doet. Tussen maaltijden door, als het voedsel is verteerd... werkt de darm aan een eigen reinigingscyclus zodat het kan worden uitgepoept als ontlasting. Er is dus een natuurlijk reinigingssysteem. Daar heeft de darm geen hulp bij nodig. De vrienden van Denise hebben een crowdfunding opgezet... om de ziekenhuisrekening van 10.000 euro's te kunnen betalen. Paniek in een museum in Seoul in Zuid-Korea. Daar haalde een kunststudent een banaan van een wereldberoemd kunstwerk van de muur af en at hem op. Daarna plakte hij de schil weer terug aan de muur. Dat klonk zo. Het gaat om het kunstwerk Comedian. Dat bestaat uit een banaan die met een stuk ducttape aan een muur is vastgeplakt. Het museum zegt tegen CNN dat de jongen honger had omdat hij niet had ontbeten. Eind 2019 werd het kunstwerk ook al vernield. Het weer, het koelt af met hier en daar wat regen. Vanavond is het droog, morgen bewolkt met later wat zon. Het wordt dan een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files die hier staan veroorzaken zo'n 5 minuten extra reistijd. Maar op een paar wegen is het wel wat drukker. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel. Want daar heb je een kwartiertijdverlies. Net als op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelof Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar doe je er 10 minuten langer over tussen Schorrol en Bergen.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 Op meer dan 300 plaatsen in Frankrijk waren betogingen vanwege 1 mei... maar ook wegens de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Het stadbudget waarvoor mensen zich vandaag konden aanmelden was in drie uur weg. Het budget is een subsidie om een cursus te doen. 38.000 mensen slaagden erin om zich bij het UWV aan te melden. De Belgische politie verdenkt zeven Nederlanders van het organiseren van het illegale housefeest in Sint-Truiden afgelopen weekend. De zeven zijn aangehouden, net als twee andere verdachten. Het weer, kans op buien, mogelijk met onweer.